Ze eisen dat staatssecretaris Van Rijn het probleem oplost. SGP-leider Van der Staaij noemt als voorbeeld een ziekenhuis in Assen... dat patiënten om bureaucratische redenen niet liet gaan. SGP en D66 vinden het belangrijk dat ziekenhuizen alles doen om tegemoet te komen aan de wens om thuis of in een hospice dood te gaan. De derde dader van de aanslag in theater Bataclan in Parijs is geïdentificeerd. Dat meldt het Franse persbureau AFP en de BBC op basis van bronnen rond het onderzoek. Tijdens de aanslag werden vorige maand in het theater 89 mensen doodgeschoten door drie terroristen. De identiteit van twee Franse daders was al bekend, derde zelfmoordterrorist zou ook een Fransman zijn. De Syrische stad Homs is bijna weer helemaal in handen van het regime van president Assad. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat burgers en rebellen wegtrekken uit de stadsdelen die nog in handen zijn van de opstandelingen. De regering en de rebellen hebben een lokaal vredesakkoord gesloten waarmee de vertrekkende mensen vrije doorgang krijgen. Homs was in 2011 een van de eerste steden die in opstand kwamen tegen het regime van president Assad. Inmiddels is de stad totaal verwoest door het oorlogsgeweld. Amerikaanse chemiegiganten Dow Chemical en DuPont praten over een fusie. Dat meldt persbureau Bloomberg. Mogelijk wordt deze week al een overeenkomst aangekondigd. Na het samengaan moet het nieuwe bedrijf overigens wel weer in twee of drie losse ondernemingen worden gesplitst om problemen met kartelwaakhonden te voorkomen. Dow Chemical en DuPont zijn samen het op één na grootste chemieconcern na het Duitse BASF. Ze hebben ook vestigingen in Nederland. Het weer vrij zonnig, met in het noorden eerst nog een buitje. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind.